Onze correspondent weet wat er op het programma staat. Nou, hij gaat dan praten in het Witte Huis met Biden en andere kopstukken van de Amerikaanse regering. En het lijkt erop dat hij het gezamenlijke congres ook gaat toespreken. Dus dat is echt wel een, eh, een, grote, een groot evenement. Zelensky zit op dit moment waarschijnlijk dus nog in de lucht. Veel mensen proberen uit te vogelen hoe laat hij ongeveer aankomt. Een toestel van de Amerikaanse luchtmacht dat vanochtend is vertrokken uit Polen wordt online door duizenden mensen getrackt. Dat vliegtuig zit nu boven Schotland. Het feest van kerstvers wereldkampioen Argentinië is vannacht behoorlijk uit de hand gelopen. Het begon gezellig, zo'n 4 tot 5 miljoen mensen waren opkomen dagen... om Lionel Messi en zijn ploeggenoten toe te juichen in de hoofdstad Buenos Aires. Groot feest dus, maar dat liep niet voor iedereen goed af. je twee mannen van een viaduct op de spelersbus springen. Een van hen valt keihard op de grond. Een deel van de huldiging werd afgebroken omdat het te druk was. En aan het eind van de avond werd het grimmig. Railschoppers braken een bankgebouw open. De ME joeg ze weg met rubberkogels. In een huis in Nuenen in Brabant is vannacht een overval geweest. Drie overvallers dwongen de bewoner en een andere man met wapens naar binnen toen ze thuis kwamen. De daders doorzochten het huis en sloegen daarna op de vlucht. Ze zijn nog niet opgepakt. En fans van Britney Spears kunnen opgelucht ademhalen. Ze is niet vermist, zit niet in de problemen en is ook niet dood. Er gingen allerlei geruchten rond omdat er op de socials van de zangeres alleen maar oude foto's werden gepost. Volgens entertainment site TMZ is alles oké en zijn er inmiddels ook nieuwere foto's bijgekomen. Het weer nog droog en best zonnig, al zijn er aan het eind van de middag wel weer wat buitjes. Het wordt vandaag een graad of 9.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 Past wat beter bij mij dan de Top 2000. Misschien komt het door mijn leeftijd, maar de contrasten in de Evergreen Top 1000 zijn minder groot dan in die andere lijst. Diamond is ruim aanwezig in die lijst. En Longfellow Serenade, Song Song Blue en Beautiful Noise maken daar deel van uit. Longfellow Serenade Such were the plans I'd made was a lady and I was a dreamer With only words to trade You know that I was born for a night like this Warmed by a stolen kiss For I was lonely And she was lonely your dreams Fellow serenade. Such were the plans I'd made. But she was a lady as deep as the river. And through the night we stayed. And in my way I loved her as none before. Loved her with words and more. For she was lonely. And I was lonely Come on, baby, ride. Let me make your dreams come true. I'll sing my song. Let me sing my song. Let me make it warm. this sleepy glade. There I will sing to you my Longfellow serenade. Weave your web of rhyme upon our summer night. Warm aanbevolen. Triple play. Triple play. the blues now and then. But when you take the blues and make a song, you sing them out again. You sing them out again. Song, song, blue, weeping like a willow my pillow Funny thing, but you can sing it with a cry in your voice And before you know it, get to feeling good You simply got no choice take the blues and make a song You sing them out again feeling good. You simply got no choice. busy. chanson mag nooit vergeten worden. En Jacques Brel, Edith Piaf en Lucille Star zijn dan ook waardige vertegenwoordigers van dit genre. Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas à moi. Je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort, de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas on a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là à te regarder danser, sourire, à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main quitte Triple Play. Songs waar de nostalgie van afdruipt. Para à zéro. Play. Kerst staat voor de deur en mijn keuze is gevallen op songs van Harry Belafonte, Merle Haggard en het prachtige Christmas for AM Alone van Spex Hildebrand.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 If we make it through December, got plans to be in a warmer town come summertime. Maybe even California. If we make it through December, we'll be fine. Got laid off down at the factory And their timing's not the greatest in the world Heaven knows I've been working hard Wanted Christmas to be right for Daddy's girl I don't mean to hate December it's meant to be the happy time of year. And my little girl don't understand why daddy can't afford no Christmas here. But if we make it through December, everything's gonna be alright, I know coldest time of winter. And I shiver when I see the falling snow. If we make it through December, got plans to be in a warmer town come summertime. Maybe even California. If we make it through December, we'll be fine. diary is my only friend, the only friend that I have left. Christmas, 4 a.m. long. I sit here lonesome to the bone, staring at the words I wrote. Christmas, 4 a.m. alone. understand But we'll stay the best of friends Christmas, 4 a.m. long Boy, you have a way with words You've no idea how they can hurt Christmas, 4 a.m. alone Don't worry, babe, you'll be okay What you think I'd hit the town? Grab the first girl that I found Christmas Robert Long is met een aantal songs terug te vinden in Evergreen Top 1000. Flink zijn, Kalle Verliefde en Toe maar jongens zijn er drie van. Tien uur, zondagmorgen En ik kijk naar je gezicht nu nog lig je naast me en je ogen zijn nog dicht. Na vandaag zul jij niet meer bij me zijn. Er is iemand waar je meer om geeft, dat kan gebeuren. Flink zijn, even flink zijn. En hoewel het lang kan duren, zal ik wachten tot ik niet meer denk aan jou. Ik zal wachten tot ik vrij zal zijn en net zo ver als jij zal zijn. Dus wachten tot ik niet meer van je hou. Twee uur, zondagmiddag. Al je spullen staan al klaar. Koffer en wat dozen. Ik kijk er af en toe eens naar. voel me kloterig, maar ik zeg het niet. Ik hou me goed, je ziet dus dat ik het begin te leren. Flink zijn, even flink zijn. En hoewel het lang kan duren, zal ik wachten tot ik niet meer denk aan jou. Zal wachten tot ik vrij zal zijn en net zo ver als jij zal zijn. Dus wachten tot ik niet meer van je hou. Zes uur, zondagavond. Nou, tot ziens, zeg jij, ik ga. Afscheid aan de voordeur. Jij rijdt weg, ik staar je na. Waarom schreeuw ik niet? Zijn mijn ogen droog? Het is misschien net iets te vaak gebeurd om nog te huilen. Flink zijn, even flink zijn. En hoewel het lang kan duren, zal ik wachten tot ik niet meer denk aan jou zal wachten tot ik vrij zal zijn En net zo ver als jij zal zijn Dus wachten tot ik niet meer van je hou tien uur, het is al donker. Ik moet de deur uit, want ik stik. Jas aan, ik ga de stad in. Waar er meer zijn zoals ik. Ik zal niet eenzaam zijn, nee, vannacht nog niet en probeer niet jouw lijf te zien, je geur te ruiken. Flink zijn, even flink zijn. En hoewel die kans gering is, hoop ik vurig dat ik niet verlang naar jou. Proberen om weer vrij te zijn en net zo ver als jij te zijn. Dus wachten tot ik weer van iemand hou. Triple Play in the Spotlight. Ja, kalverliefde was het wel. Misschien zelfs min of meer een spel dat werd gespeeld. En met je hobby's werd gedeeld. Soms zat je samen in één klas of liep je door het hoge gras buiten de stad. Onhandig mompelde je wat. Onhandig fluisterde je, schat. Ook ging je met haar mee naar huis en deed je huiswerk bij haar thuis, dan zei ze: Mam, mag hij straks ook een boterham? Ze zeiden dat je met haar ging, want om je pink droeg jij haar ring met rode steen. die gaf ze eerder aan geen een. Zo'n mooie ring had jij alleen. Dan komt de tijd waarop je ziet met meisjes lopen, is toch niet zoals je dacht. had je eigenlijk verwacht? Je kleurde diep tot in je nek als vriendjes riepen: Mij de gek! Omdat je wist. Met vissen had men jou gemist. s'avonds zeg je na een feest Waar jij met haar bent heen geweest Hier is je ring Wat moet ik met dat ding? En het leek haar s'avonds nog zo echt En nu opeens heb jij gezegd Ik wil niet meer De eerste keer doet zoiets zeer. Dan lig je huilend in je bed. Je voelt een redeloos verzet. En ook de pijn. Je denkt, zo zal het nooit meer zijn. zijn. maar jongens, de beuk erin. Ja, vooruit maar lui, zet hem op. Gif en rotzooi in de zee, de oceaan een grote plee. De vis die gaat maar zo niet dood de zee is zo ontzettend groot, dit gaat het snelst en tijd is geld, iets anders wordt te duur. Wij zijn baas in de natuur. Doe maar jongens, de buk erin, ja vooruit maar lui, zet hem op de laatste bomen gaan er ram als deel van een bestemmingsplan. Een stankgolf hier, een roetwolk daar. De industrie moet voort, niet waar. Gezondheid, welzijn enzovoort, dat is al lang verstoord. Straks tikt iedereen de moord. Maar jongens, de bukt erin, ja vooruit maar lui, zet hem op. Maak je medemens maar af, één megaton, een massagraf. In Ooster of in Mozambique, gereformeerd of katholiek. Koeien neer en martel, maar ja knuppel ze maar neer. Liefst in naam der lieve heer. maar jongens, de buk erin, ja vooruit maar lui, zet hem op. Blijf maar trouw aan elk gezag dat niets presteert, maar alles mag. En heb maar niet te veel kritiek op heel die oude lulle klik vol zucht en machtsmisbruik, kwaadaardig en gemeen. En met scheid aan iedereen. maar jongens, de beuk erin, ja vooruit maar lui, zet hem op. Blameer de communisten maar, of geef de schuld maar aan elkaar. Of doet de boel maar af met God, ook als de hele troep verrot. En steek je kop maar in het zand, dat is het beste want. Loopt al aardig uit de hand volgende week. Dag! We got it together, didn't we?